Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog lang niet alle voetbalfans hebben hun testbewijs binnen voor vanavond. In Tilburg spelen vanavond Willem II en RKC Waalwijk tegen elkaar. En als proef mogen daar 2000 supporters bij zijn. Moeten ze wel even een sneltest doen en met een negatief bewijs komen. Maar door een storing bij testen voor toegang heeft nog lang niet iedereen zijn uitslag binnen. wordt nog best een beetje krap. Vanwege de avondklok wordt er al om kwart voor zeven afgetrapt. Met drugs, waar begin deze maand een paar Nijmeegse studenten heel ziek van werden, is waarschijnlijk gerommeld. Ze kwamen in het ziekenhuis terecht nadat ze een Tesla-pil hadden genomen. Daar zat blijkbaar DOC in, een nogal heftig tripmiddel. Volgens de krant De Gelderlander is dat spul er expres ingestopt door een drugsbaas die zijn concurrentie in een slecht daglicht wilde zetten. Sinds een kwartiertje zijn de ministers met elkaar aan het videobellen... om te overleggen of ze notulen over de toeslagenaffaire uit 2019 openbaar gaan maken. Een deel van de Tweede Kamer heeft dat gevraagd nadat RTL Nieuws meldde... dat het kabinet met opzet info achterhield. Als besloten wordt dat iedereen die notulen mag lezen, is dat wel bijzonder. Normaal blijven de verslagen van de ministerraad zeker 20 jaar geheim. En na adopteren kip, adopteren boom en adopteren kamerplant is er nu Adopteer een ondergrondse huisvuilcontainer. In Amsterdam doen mensen dat. Ze geven zich vrijwillig op om de wol rond ondergrondse containers netjes te houden, want het is er soms een bende. Petra is zo'n afvalbakadoptant. Zou je denken, is vies, maar nee. <laughs> Ja, het is echt hartstikke leuk. Nou, het is grappig, want de eerste keer dat ik met mijn knijpertje rondliep... werd er gevraagd, is dit een taakstraf of doe je het voor je, voor je hobby? Hobby dus. Oh, krijgen ze vanuit de gemeente wel wat hulpmiddelen cadeau? Je natuurlijk eh, een, mooie bezem. En eh, deze is goud waard, hè? Knippertje. En eh, ja, de adoptas met ja, deze een beetje van dit. Ja, en voor als het echt een grote bende is, dan hebben de afvaladoptanten een hotline met de Milieudienst. Die komt dan met spoed langs om de boel op te ruimen. Zo, weer opgeruimd. Het weer, zonnig dagje, 10 graden in het noorden, 14 in het zuiden. Ook dit weekend droog, aardig wat zon en smiddags een graad of 12.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 Als jij wilt dansen met een ander, dan dans ik met je mee. Je zult zien dat ik verander en jou alweer vergeet. Voor elke fout die jij maakt, maak ik er twee. Ga maar dansen met een ander, dan dans ik met je mee.